12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Italië, Duitsland en Frankrijk hebben een gezamenlijk document opgesteld... waarin ze schrijven dat de asielregels moeten worden herzien. Er moet een sterke reactie komen op de vluchtelingencrisis. De landen willen een eerlijke verdeling van migranten over de hele EU. De voorstellen moeten eind deze week besproken worden... op een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het aantal nieuwkomers dat een inburgeringsexamen aflegt neemt af. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Sinds 2013 worden nieuwkomers niet meer begeleid door de gemeente... en moeten ze alles zelf regelen en betalen. Volgens de gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk... is die eigen verantwoordelijkheid veel te veel gevraagd. Wie het examen niet aflegt kan een boete krijgen... of zelfs zijn verblijfsvergunning verliezen. Bij een dubbele aanslag op een moskee in de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zeker twintig mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Tijdens het avondgebed blies een zelfmoordterrorist zich op in de moskee en kort daarna ontplofte buiten een autobom tussen gelovigen die de moskee ontvluchten. 20% van de varkenshouders in Nederland zit in ernstige financiële problemen, zegt de Rabobank. Nu zijn er nog ongeveer 5000 varkensboeren in Nederland. De bank voorspelt dat het aantal over 10 jaar gehalveerd is. Onder leiding van oud-minister Roosentaal wordt gewerkt aan een reddingsplan voor de varkenssector. Justitie in Frankrijk stopt met het onderzoek naar de dood van PLO-leider Yasser Arafat. Volgens onderzoekers is er geen bewijs dat hij is vergiftigd met polonium. Arafat stierf in 2004 in een ziekenhuis in Parijs. Hij was daar naartoe gebracht nadat hij in zijn hoofdkwartier in Ramallah ernstige buikklachten had gekregen. Het weer, vannacht is het droog en fris.